Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oud-voorzitter van het parlement van Curaçao, Mike Franco... is aangesteld als regeringscommissaris voor Sint-Eustatius. Maandag besloot staatssecretaris Knops in te grijpen op het eiland... omdat het bestuur volgens hem ondemocratisch handelt... en Nederlandse wetten terzijde schuift. Het bestuur wordt ontbonden. Regeringscommissaris Franco gaat samenwerken met oud-burgemeester Mervin Stegers. Staatssecretaris Keizer neemt geen maatregelen na de vertraging van de postbezorging door PostNL eind vorig jaar. In december waren er veel klachten over late bezorging. VVD en D66 stelden in de Tweede Kamer daar kritische vragen over. De staatssecretaris ziet nu geen aanleiding om in te grijpen en wijst erop dat de autoriteit Consumentenmarkt bekijkt of de problemen structureel zijn. PostNL erkent dat de bezorging december vorig jaar vertraging heeft opgelopen. Het bedrijf bekijkt zelf hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. In het noordwesten van Mexico zijn vijf onthoofde lichamen gevonden bij een begrafenisonderneming. Vorige maand werden in een andere plaats nog vijf afgehakte hoofden uitgestald. De lichamen zijn gedumpt bij de begrafenisonderneming. Ze zaten vol kogels. Waarschijnlijk hebben Mexicaanse drugskartels de mensen vermoord bij wijze van vergelding. In totaal werden in Mexico vorig jaar 23.000 mensen vermoord. Carnavalliefhebbers hebben in de Tweede Kamer een petitie aangeboden om het carnavalsfeest onder de officiële vrije dagen te laten vallen. Die petitie is door 170.000 mensen ondertekend. Maar de Tweede Kamer vindt dat het geen taak voor de politiek is om dit te regelen. Het weer, Vannacht temperaturen van min 2 aan zee tot min 7 in het oosten. Mogelijk valt er in de nacht en vroege ochtend in de kustprovincies een beetje sneeuw. Morgen wisselend bewolkt, met soms ook zon. En dan wordt het een graad of 1 langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee.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 Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum een kwartier vertraging. De A27 Breda-Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een kwartier vertraging door een ongeluk. En de andere kant op nog anderhalf uur oponthoud tussen Hagenstein en Noorderloos door een aanrijding.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 was getting moolah, baby. Hey. Zandvoort. because Like no other. Flawless. Absolutely flawless. you beautiful. Perfection, perfection, perfection, Flawless. Maybe. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. Maybe tonight. We'll flawless. Absolutely flawless. Beautiful. flawless. And it's no good waiting. flawless. Absolutely flawless.